Zij werden gevonden in een auto in het gebied dat in brand staat. En dat gebied is vlakbij de stad Limassol in het Griekstalige deel van Cyprus. Het zuiden dus. Eh, zo'n 100 vierkante kilometer is daar in vlammen opgegaan. Vooral natuur, eh, maar er zijn ook huizen verwoest. En inderdaad honderden mensen die wonen in dorpen bij Limassol zijn geëvacueerd. En de brand zorgt ook voor stroomuitval daar en in de regio. Spanje en Jordanië hebben al aangeboden om te helpen met blussen en het evacueren van mensen op Cyprus. De Amerikaanse Columbia University geeft toe aan de Amerikaanse president Trump. Die vond dat de Unie te weinig deed tegen antisemitisme... en meer had moeten doen tegen pro-Palestina-protesten. Ook was Trump het niet eens met de diversiteitsprogramma's van de school. Nu is onder meer afgesproken dat die programma's stoppen... en dat de Unie 200 miljoen dollar moet betalen aan de overheid. In ruil daarvoor krijgt Columbia University weer subsidie. Op het viaduct over de A1 bij Apeldoorn is een camera neergezet. Op die plek botsten eerder deze week meerdere auto's op brokken beton. De politie en Rijkswaterstaat vermoeden dat die vanaf het viaduct op de snelweg zijn gegooid. Ja, je komt daar al overal tegen, maar deze vrouw is nu op nog meer plekken te zien. Ja, ben je in Las Vegas, Londen, Berlijn, Hongkong of Amsterdam... dan kun je Taylor Swift tegenkomen. Althans, de wassenbeeldenversie. Er zijn nu 13 nieuwe Taylor-beelden gemaakt. Die staan overal over de wereld in museum Madame Tussaud. Het zijn er 13 omdat dat haar lievelingsgetal is. En elk beeld draagt een andere outfit die ze droeg tijdens haar Eras Tour. Nooit eerder liet het museum zoveel beelden van één wereldster maken. Het weer, het is af en toe bewolkt. Vooral in het noorden en op de Wadden kan dan ook nog wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog met wat zon bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.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 om spoormedewerkers een wapenstok te geven. Volgens Rover kan aanwezigheid van duidelijke bewapende medewerkers... ook juist escalerend werken. De bedoeling van het spoorbedrijf is dat een wapenstok de veiligheid juist verbetert. Op een viaduct over de A1 bij Apeldoorn is een camera neergezet. Op die plek botsten eerder deze week meerdere auto's op brokken beton. Politie en Rijkswaterstaat vermoeden dat die vanaf het viaduct op de snelweg zijn gegooid. Bij gevechten langs de grens tussen Thailand en Cambodja zijn volgens de Thaise autoriteiten elf burgers omgekomen. Ook is een militair gesneuveld. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. In het noorden is het het meest bewolkt en daar kan ook wat regen vallen. Het is 23 graden. Dit is ZFM. in love with you. Yes, I'm in love.